Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Russische LHBT'ers voelden zich bedreigd in Ter Apel. Een non-binair koppel en een lesbisch koppel dat Rusland uit was gevlucht... kreeg in het asielzoekerscentrum te maken met homofobe opmerkingen. Ook werd de letter Z op hun gebouw geklad. Dat is het symbool van het Russische leger in Oekraïne. De vier zijn overgeplaatst. Het opvangcentrum zit overvol met asielzoekers. En ook voor kinderen is het geen pretje. Je hoort de kinderombudsvrouw. Het zijn kinderen die heel veel hebben meegemaakt. Die zitten met een hoofd vol zorgen en een hoofd vol vragen. En als je die dan helemaal niets geeft, echt helemaal niets... dan worden die zorgen en vragen worden alleen maar groter. En dat maalt door en door en door... totdat ze ja, er haast gek van worden. Het kabinet is hard op zoek naar meer opvang plekken in het land, zodat de situatie verbetert. De universiteitsbiep in Maastricht is ontruimd. Er zou een verdacht voorwerp zijn gevonden. Volgens getuigen zou het gaan om een rugzak. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt nu de boel. Zo'n 30 tot 40 studenten en medewerkers hebben het gebouw moeten verlaten. De politie zoekt opnieuw naar een bemanningslid van het schip dat gisteren in de buurt van Rotterdam omsloeg. Er waren twee mensen aan boord. Eentje werd na het ongeluk al snel uit het water gehaald. Maar hoe het schip kon kapseizen, dat is nog steeds niet duidelijk. Drie weken lang hebben ze naar hem gezocht, de winnaar van een grote prijs van de loterij in België. Een migrant uit Algerije had met zijn winnende kraslot recht op 250.000 euro, maar niemand wist waar die was. Je hoort iemand van de Belgische loterij. Wij weten zelf niet waar de winnende krasloten zitten. Iemand koopt dat. Zoals het hier eh, blijkbaar gebeurd is, is hij teruggegaan naar de winkel. En daar hebben zij hem wel eh, uitgelegd dat hij naar Brussel moest gaan om de winst te innen. En als die mens dan buiten stapt, ja, dan is het aan hem de weg tot bij ons te vinden. Maar nu heeft hij die weg gevonden en tegen de Belgische tv vertelt hij dat hij van het geld een huis wil kopen, want hij is dakloos en misschien wil hij er ook wel een auto en een bruiloft van betalen.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 Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. wanna have fun? How about a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few fun laughs? Fun laughs, fun laughs. I can show you a fun laughs, good time. Fun, so show us some love. we up in the corazón, de mi corazón.